uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Het conservatieve parlementslid Rees Mock dient vanwege de Brexit-deal... een motie van wantrouwen in tegen zijn partijleider premier May. De partij houdt een vertrouwensstemming over de positie van May... als 47 partijleden zijn verzoek ondersteunen. Als meer dan de helft van de leden van de conservatieve fractie... dan tegen de Britse premier stemt, moet ze aftreden. In het Lagerhuis heeft May het ontwerp Brexit-akkoord verdedigd als het hoogst haalbare. Ze krijgt veel kritiek. Volgens de critici blijven de Britten door deze brexit-deal... te veel verbonden met de Europese Unie. In het centrum van Almere zijn twee handgranaten onschadelijk gemaakt. Die werden vanochtend gevonden bij de Grote Markt. Het plein en toegangsstraten zijn uren afgesloten geweest voor sporenonderzoek. Omwonenden werden opgevangen in het stadhuis van Almere. De openbaar aanklager in Saoedi-Arabië eist de doodstraf tegen vijf verdachten van de moord op journalist Jamal Khashoggi. Hij verdween begin vorige maand bij een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul. Al snel bleek dat hij door een ingevlogen Saoedisch doodseskader uit de weg was geruimd. Saoedi-Arabië gaf pas na enkele weken toe dat de journalist in het consulaat was gedood. De vijf tegen wie de doodstraf nu is geëist worden aangeklaagd voor het opdrachtgeven tot de moord en het uitvoeren daarvan. Van het stoffelijk overschot van Khashoggi ontbreekt nog elk spoor. Vier mannen zijn opgepakt omdat ze voor 23 miljoen euro aan btw-fraude bij de export van metaal zouden hebben gepleegd. In de omgeving van Amsterdam en Rotterdam heeft de Fiat zes huizen en twee bedrijfspanden doorzocht. En onder meer zes auto's, schilderijen en horloges in beslag genomen. Ook is er voor 70.000 euro aan contant geld gevonden. Het weer, is vrijwel overal zonnig. Later in de middag mogelijk mist en lage bewolking in het westen van Zeeland. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het helder en het wordt rond het vriespunt.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 Gewoon heerlijke muziek. We beginnen zometeen met Vandenberg. En daarna hoor je Kate Bush. We hebben natuurlijk de Elvis-single. En we hebben de favoriete LP van deze week. En die komt van de Beach Boys. En heet Pet Sounds. Maar eerst uh, Adje Vandenberg met eh, Burning Heart. En daarna Kate Bush. Je hoort zometeen de rest. Veel plezier. Het komende uur. Wil zeggen natuurlijk, maar eh, dit lijkt niet op eh, Burning Heart van Adje Vandenberg. Dus dat gaan we meteen even goed maken. Eh, dit wordt de echte. De Kick Inside uit 1978 was dit Kate Bush en Them Heavy People. En we begonnen met Vandenberg uit 1983 met Burning Heart. En hoe kwam ik daar nou aan? Verleden week had je een documentaire over Atje. Zo heette die documentaire. En die heb ik zitten kijken. En dat vond ik al eh, bijzonder om dat te zien. Ik nou, dan gooien we er eens even een uh, hard rocker tegenaan. Burning Heart. Eh, we gaan naar Bob Dylan. In het eerste uur hadden we al een compositie van Bob. En nu gaat hij het ook zelf zingen. Eentje van zijn album Blonde on Blonde. One of Us Must Know Sooner or Later. treat you so bad. You shouldn't take it so personal. did not mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought that it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me. But you said you knew me, and I believe you did. When you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her. I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. see when it started snowing. you were just kidding me. You weren't really from the farm. And I told you as you crawled out my eyes that I never really meant to do you any harm. did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. One of Us Must Know van Bob Dylan van het album Blonde on Blonde uit 1966. En dan stappen we meteen over naar 1984. En dan gaan we luisteren naar een soort eh, sister act. The Sister Sledge en Lost in Music. Sledge uit 1984 en Lost in Music. Een top 100 hit uit 1979 van Barbara Streisand. Hier is Woman in Love. in Love van Barbara Streisand... van de album Guilty, top 100 hit in 1979. En neem eens een keer de moeite om naar het album te gaan luisteren. Echt meer dan de moeite waard. Hier is uh, Georgie Fame.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 They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick and raise the dead. And make little girls talk out their head. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seven sons. whole wide world, there's only one, I can talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick and raise the dead. And make little girls talk out their heads. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the heaven son the one, I'm the one, the one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh son. The Seventh Son. En dat was de eh, Georgie Fame. En we zijn toe aan de Elvis-single. En dat is zijn eerste hitsingle uit de 60er jaren. 1960. Elvis Presley met Stuck on You en de bekant Fame and Fortune. You can shake an apple off an apple tree shake, a shake, a sugar, but you never shake me. Uh-uh-uh. No siree. uh uh-uh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Uh-uh. Yes, siree. stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I thought take a tiger from his daddy's side. And that's how our love is gonna keep us tied. Uh-huh. Uh-huh. Oh, uh-huh. stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts. daddy's side, that's how love is gonna keep us tied. Uh-huh. Uh-huh. Yes, sir. Uh-huh. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue yeah, because I'm so cold. treasure I hold. It's so much greater. my way. Stuck on You and Fame and Fortune. En volgende week weer eh, een single. En we gaan nog weken, maanden door. Want de man heeft er natuurlijk bijzonder veel uitgebracht. Zekers. We gaan nu even iets eh, instrumentaals doen. Hier is El Cayola. El en eh, dat heette The Magnificent Seven. En dat was de titelsong van een film uit het jaar 1961. 22 eh, jaar later had deze groep een hit met Please Don't Make Me Cry. Don't Make Me Cry, UB40. En dat was uit 1983. En dan gaan we nu luisteren naar een compositie en een productie... van de duo Ashford en Simpson. En dat wordt uitgevoerd door Diane Ross. Ain't No Mountain High Enough. you'll always have me. And if you should miss my loving, one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember Ain't No Mountain High Enough. En dat was natuurlijk Diana Ross. En dan zijn we toe aan de favoriete LP van deze week. En dat komt uit het jaar 1966. Pet Sounds van de Beach Boys. We gaan naar drie nummers luisteren. En straks hoor je welke nummers dat waren.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 only knows what I'd be without you. Drie nummers van het eh, geweldige album Pet Sounds van de Beach Boys uit 1966. God Lino's, Knows, Sloop John B. En het instrumentale Let's Go Away for a While. Eh, wat maakt het nu extra interessant, al deze informatie? Dat is dat er op de, tijdens eh, het opnemen was er geen Beach Boy in de buurt. Wel voor de vocalen, maar er is geen Beach Boy die op een instrument te ontdekken valt. Het laatste nummer, dat instrumentale nummer, daar spelen 26 man op mee. En er zat geen één Beach Boy bij. Ehm, aan de andere kant, Brian Wilson heeft wel de productie van het album gehad. En dat is natuurlijk fantastisch. Eh, we gaan door met de, de Carpenters. Ja. jaar 1973 The Carpenters en Sing. Eh, een paar jaar daarvoor, in 1967, bracht Dave Davis een singeltje uit. Zijn eerste solo-single, Death of a Clown. En dat was een gigant van een hit. We gaan daar van de b draaien, Love Me Till the Sun Shines. Uitgebracht onder zijn eigen naam, maar eigenlijk waren het gewoon de Kings. Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues. Einde van deze matchbox. En eh, de komende twee uur zit je gewoon eh, lekker gezellig bij Hans. Tot zes uur. En hij heeft weer van alles klaarstaan. Ik heb ook iets gehoord over Julio Iglesias, dus ik ga gauw naar huis. <laughs> In ieder geval veel plezier met Hans. En eh, vanavond is er een live programma vanaf half acht al op Facebook en de app.